Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bestuurders van kleine elektrische voertuigen als stepjes en skateboards... riskeren hoge kosten als een ongeluk veroorzaken. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat gebruikers onverzekerd zijn... als ze met de voertuigen de weg op gaan. De stepjes en skateboards worden vaak op vakantie in het buitenland gekocht. Daar mogen ze meestal gebruikt worden, maar in Nederland worden ze niet gekeurd... en zijn ze dus verboden op de openbare weg. Een boete kan oplopen tot 380 euro. Stichting AAP kan geen nieuwe dieren meer opvangen in Almere. De opvang zit vol met afgedankte exotische dieren. Eigenaren komen er vaak achter dat ze niet geschikt zijn als huisdier... en willen dan van ze af. Vorig jaar verdubbelde het aantal opvangaanvragen. Dat is ook het gevolg van de trend om huiskatten te kruisen met wilde katten... die vaak ook ongeschikt zijn als huisdier. Stichting AAP vindt dat de lijst met verboden dieren niet werkt... en pleit voor een lijst met huisdieren die wel zijn toegestaan. Bij het muziekfestival Siget in Hongarije zijn twee Nederlanders van begin 20 opgepakt voor drugsverkoop. Vanuit hun tent verkochten ze ecstasypillen en marihuana aan de festivalgangers. Hongaarse media spreken van de grootste drugsvangst ooit op het festival. Volgens Hongaarse aanklager riskeren de twee een levenslange celstraf. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door de conservatieve kandidaat Alejandro Giamatei. Zijn linkse tegenstander heeft haar verlies toegegeven. De opkomst was met 40% bijzonder laag. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn aan het hamsteren geslagen vanwege de naderende brexit. Volgens The Guardian hebben ze voor meer dan 4 miljard euro inmiddels aan voorraden aangelegd. Veel Britten zijn bang dat de aanvoer van goederen en voedsel uit het buitenland stagneert als hun land op 31 oktober zonder deal de EU verlaat. Het weer. Vanuit het noorden trekken er buien over het land. In het binnenland is er kans op onweer. Het wordt zo'n 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig... en wordt het niet warmer dan een graad of 19.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 Elkaar voor laten gaan in het verkeer, in 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen dames en heren. Dit is de Summer Wake Up hier op ZFM. Het is vandaag 12 augustus. Het is 5 over 8 bijna. Goedemorgen Els Rowe. everything is fine hier op ZFM. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben elke maandag en woensdag. Op dinsdag en donderdag zit Ger hier. Ik draai tot 10 uur een beetje verschillende muziek voor je. Vandaag eh, heel verschillend van George Moroder tot Smokey Robinson. En dat was El die ons allemaal een goede morgen wenste. Eh, wij gaan door met de eh, Smokey Robinson, 79 jaar en een nieuwe plaat uit. me so much fun. So now, how could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest in it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward and uptight. Oh, baby, do you wanna make it? body for you it can't survive on history alone yeah. meet me at the hotel motel though we got a room at home go to a place that we don't know so well It'd be nice, add a little spice, try some new seduction. Show each other how, give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. Do you want yeah. me? to run away En dat was Smokey Robinson, 79 jaar oud en een nieuwe plaat uit. Geweldig. Het is 10 over 8 geweest, 11 over 8 zelfs. Ik ga eh, lekker door met muziek. volgende is Shawn Mendes en daarna hoor je Reggae Man. without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. ZFM. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt. ZFM. over acht en buiten is het 15 graden. Dat is kouder dan de zee. De zee is 18 graden. Dat was Regan Bowman met Kelvin Harris. En daarvoor hoorde je Senorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Wij gaan door met een rustig nummer. Ik denk dat je nu al wakker bent met Amy Winehouse. be stronger Stronger En ik had het al over de zee die uh, 18, 19 graden is op dit moment. Vanmiddag om half vier is het hoogwater. Dus eh, ja, dat let je. Het is eh, geweldige golven van het afgelopen weekend natuurlijk. Dus, eh, aan de andere kant, als ik nu naar buiten kijk, grote stapelwolken. Het kan ook zijn dat er enorme buien tussendoor komen. Daar worden ik voor gewaarschuwd. Het is een afwisselende dag vandaag. En wij gaan door met On The Beach, Christian ZFM. Eritrea eh, on the Beach. Heerlijk. Gaan we nu door met nog iemand van 79. Hans-Jörg Moroder, oftewel Giorgio Moroder. Met een nummer van Kylie heeft hij vorig jaar gewoon opgenomen. En eh, toen was hij dus 78. 78 en dan een nieuwe plaat maken met uh, Kylie Minogue. Ik teken ervoor. Goed, inmiddels is het uh, precies half negen geweest.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 It's all around the world, just la la. was Rehab. En dan nu iets totaal anders. Weet je nog dat vroeger iedereen op vakantie was? En dan in de zomer draaiden eigenlijk alleen maar oude films. En ik ben in Groningen opgegroeid. En daar draaide in het Cinema Palace draaide altijd James Bond. En dan ging je er gewoon heen en smiddags gewoon naar een oude Bond. Thunderball, Goldfinger en dat soort films. En daar moest ik aan denken. En eh, ik dacht van ja, weet je, ik haal Adele weer eens uit de platenkast. met Skyfall van James Bond. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth was Adele hier op ZFM met Skyfall. Wij gaan door met Bo of Boris Titelaar, maar Bo heet hij nu. En eh, dit is The Addict van vijf jaar geleden.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 And the newsman sang his same song. Oh, one more. radar love. Zo, helemaal tot het eind. De lange uitvoering van Radar Love van Golden Earring uit 1973. Echt zo'n plaat waar je flink op rijden als je hem in de auto aan hebt. En dat kan, want er is gewoon filevrij op dit moment. Tenminste, als je nu Haarlem uit bent, daar is het nog even druk, zag ik op de flitsmeister. Maar voor de rest eh, is het leeg op de snelweg in Nederland. Wij gaan door met een Duitse plaat van Juju. Dat is een uh, eh, Duits-Marokkaanse rapster. Die vergrote hit op dit moment met Vermissen. Dat is genoeg als we aan waren. du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das Meersalz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft, mit dir rumzuschweben. Der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß. Chorus ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbos und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes Mal, doch das ändert nichts. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Denk an dich. Denk an dich. Wie kann man jemand so wissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerrissen soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Krass vermissen. Jojo hier op ZFM met Vermissen.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 Come on, take a yeah. Jason de Derulo samen met Nicki Minaj. En ik kondig mezelf nog even af. Op de Tolweg komt de zon door. Het is een prachtige wolkenlucht. Uh, zal blij zijn met, dit, eh, met deze wolken. En wij gaan nog door. Het is uh, eh, 7 voor 9. We gaan nog even door met Christine en de Queens. Chris. fais les mains dans le boson Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'eau de leurs bras, elles rient de bonté. tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle la voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir s'appuie de hasard pour la faire jouir. me amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur que T'es qui de la mode n'est pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter, pour me traiter toi. Que énergique tripping. En and the Greens. Met een hele mooie Franse titel die ik nu niet ga uitspreken. Het is uh, drie voor negen. En eh, tot de klok van negen hou je nog een lekkere oude dance classic.